uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Mensen die al jaren kankervrij zijn... hoeven straks niet meer extra te betalen... voor een overlijdensrisico of uitvaartverzekering. Die wijziging was al aangekondigd... en vandaag heeft de ministerraad ermee ingestemd. Vanaf volgend jaar en mogelijk eerder geldt dat ex-patiënten... tien jaar na hun ziekte niet meer hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. En voor jongeren tot 21 jaar geldt een periode van vijf jaar. Vanaf volgende week zijn ballonvluchten weer toegestaan. Vanwege het coronavirus staan hete luchtballonnen al maanden aan de grond. in mei werden de regels wat versoepeld... en konden weer trainingsvluchten worden gemaakt met twee personen. En dat aantal wordt flink verruimd. Wel moet iedereen een mondkapje dragen... en moeten de ballonvaarders vooraf checken... of passagiers geen gezondheidsklachten hebben. Demonstreren met trekkers in Zwolle en omgeving is voor minstens een week verboden. De veiligheidsregio heeft dat besloten naar aanleiding van het boerenprotest vanochtend bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Door de blokkade met trekkers en andere voertuigen konden 230 winkels niet worden bevoorraad. In Groningen, Drenthe en Friesland geldt al een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Clubs in het betaald voetbal hebben richtlijnen gekregen om de stevigheid van de constructie van stadions te meten. Het is de bedoeling dat stadioneigenaren aan de hand van het protocol een stadion eens in de zoveel tijd controleren. Aanleiding voor het document is het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion bijna een jaar geleden. Het keuren van stadions via die nieuwe richtlijnen is voorlopig niet verplicht. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en daardoor koelt het ook flink af in het binnenland tot 6 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af.